Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kinderen presteren het best in een klas met kinderen van hun eigen niveau. Ze scoren bij CITO-toetsen zo'n 10% beter dan kinderen in klassen waarin het niveau sterk uiteenloopt, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Een andere conclusie is dat kinderen het meest leren van docenten met goede sociale vaardigheden en niet per se van leraren die zelf goed kunnen rekenen of lezen. Steeds meer mensen staan ingeschreven als burgerhulpverlener. Ze kunnen mensen reanimeren bij een hartstilstand. Het zijn er nu ruim 130.000, maar volgens de Hartstichting is dat nog niet genoeg. Voor een landelijk netwerk zijn er 170.000 vrijwilligers nodig. Vooral in de Randstad is er nog een tekort. De Nederlandse politie moet meer bekeuringen uitdelen, zegt de Europese Verkeersveiligheidsorganisatie. Het aantal snelheidsbekeuringen daalde de afgelopen jaren met gemiddeld 4% per jaar en voor illegaal telefoneren zelfs met 22% per jaar. Daardoor nam het aantal verkeersdoden in Nederland vorig jaar voor het eerst in jaren weer toe, staat in het rapport. Op de EK voetbal heeft Zwitserland zich als tweede land in groep A geplaatst voor de tweede ronde. De Zwitsers speelden 0-0 tegen Frankrijk, dat zich al geplaatst had. Albanië won met 1-0 van Roemenië, dat is uitgeschakeld. Of Albanië als nummer 3 doorgaat naar de tweede ronde hangt af van de resultaten in de andere pools. De Cleveland Cavaliers hebben de beslissende zevende wedstrijd van de NBA-finale gewonnen. Ze versloegen regerend kampioen Golden State Warriors met, 93-89. Het is de eerste NBA-titel voor de Cavaliers, die halverwege de finale serie nog met 3-1 achterstonden. Het is voor het eerst dat een basketbalteam in de NBA-finale zo'n achterstand goed maakt en alsnog de titel pakt.